is dat de sterkste toename sinds begin 2000. Toen kost een bestaande woning nog gemiddeld 160.000 euro. Vorige maand was dat 4 ton. Nieuwbouwhuizen zijn niet in die berekening meegenomen. De man die verdacht wordt van de verkrachting en de moord op de Belgische studenten Julie van Espen is schuldig bevonden. Dat heeft een jury in Antwerpen besloten. Later vandaag moet duidelijk worden welke straf de 41-jarige Steve B. krijgt. Volgens Belgische media riskeert hij levenslang. De 23-jarige van Espen verdween 2,5 jaar geleden... nadat ze in de plaats Schilde op de fiets was gestapt om naar haar vriendinnen in Antwerpen te gaan... Een paar dagen later werd haar lichaam bij een zoekactie in de buurt van Antwerpen bij het Albertkanaal gevonden. Steve B. bekende in 2019 al dat hij Van Espen om het leven had gebracht. Vanaf vandaag zijn in Nederland nieuwe inreisregels voor reizigers van buiten de EU van kracht. Er geldt nu een testplicht, ook voor gevaccineerden en voor mensen met een herstelbewijs. Reizigers uit zeer hoog risicogebieden moeten verplicht minimaal vijf dagen in quarantaine. Er zijn ook uitzonderingen op die nieuwe regels. Zo hoeven kinderen onder de 12 bijvoorbeeld geen negatieve testuitslag te laten zien. De Nederlandse film Do Not Hesitate maakt geen kans meer op een Oscar. De productie van regisseur Sharif Korver haalde niet de shortlist voor de beste buitenlandse films. Films uit onder meer Oostenrijk, België en Duitsland zijn wel genomineerd. Do Not Hesitate gaat over drie jonge soldaten op vredesmissie in het Midden-Oosten. De film draait sinds 11 november in de bioscoop. De uitreiking van de Oscars is 27 maart. Het weer, het koelt snel af. De minimumtemperatuur komt uit tussen de min 1 en lokaal min 6. Ook kan er wat mist ontstaan.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 Those are marshmallow clouds being friendly in the arms of the evergreen tree. And the sun is red like a pumpkin head. It's shining so your nose won't freeze. The world is your snowball, see how it grows. That's how it goes whenever it snows. The world is your snowball just for a song. Get out and roll it along. It's a yum, yummy world made for sweethearts take a walk with your favorite girl. It's a sugar date. What if spring is late? In winter, it's a marshmallow world. It's a marshmallow day in the winter when the snow comes to cover the ground. It's the time for play. It's a whipped cream day. And we wait for it the whole year round. But you remember that those are marshmallow clouds being friendly in the arms of the evergreen tree. And the sun is red like a pumpkin head. It's shining so your nose won't freeze. You must remember that the world is your snowball. See how it grows. That's how it goes whenever it snows. The world is your snowball just for a song. Get out and roll it along. It's a yum, yummy world made for sweethearts. Take a walk with your favorite girl. It's a sugar day, but if spring is late, in winter it's a marshmallow world. In winter it's a marshmallow world. In winter, it's a marshmallow world. Als ik dan toch leef, het liefst samen. Waarom zou ik Ik wil weer diep in de put kijken. Ik denk dat ik best weer op mij lijk. Want ik was het eigenlijk best kwijt.